is door Almegens met het NOS-journaal. De Nederlandse voetbalste finales. Oranje hoort bij de vier beste nummers drie van de zes groepen. Nederland eindigde na de 1-1 van gisteren tegen Canada als derde in groep A met vier punten. En was daarmee Thailand al de baas. Thailand was derde in groep B met drie punten. In groep C verloor vannacht Zwitserland met 2-1 van Cameroen. Daardoor werd ook Zwitserland derde, maar ook met één punt minder dan Oranje. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen in de achtste finales tegen Japan of Duitsland. Minister Schippers trekt extra geld uit om de gezondheidszorg voor vrouwen op een hoger niveau te krijgen. Gisteren bleek dat artsen vaak te weinig kennis hebben van het vrouwelijk lichaam. Dat leidt tot verkeerde diagnoses, behandelingen die niet werken en hogere kosten. De minister wil dat er naast de extra financiën ook meer aandacht moet komen in de opleidingen voor gezondheidszorg aan vrouwen. ABN AMRO is helemaal klaar voor de beursgang. Topman Zalm zei tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer... dat het vertrouwen tussen hem en de minister is hersteld. Bij de beursgang staat optimale bescherming tegen vijandelijke overnames hoog op de agenda. Over die beschermingsconstructie had de Kamer nog veel vragen... omdat beschermde aandelen minder zeggenschap bieden. Daardoor zou het voor beleggers minder aantrekkelijk zijn om aandelen te kopen. Zalm is daar niet bang voor. De Amerikaanse band Foo Fighters heeft de rest van de Europese tournee afgezegd... na de valpartij waarbij zanger Dave Grohl zijn been brak. De band zou eind deze maand nog optreden op het Belgische festival Rock Werchter... en het Britse festival Glastonbury. Maar die optredens gaan niet door. Evenals shows in Wembley en Edinburgh. Grohl brak vrijdag zijn been bij een val van het podium in het Zweedse Gothenburg. Daardoor moest afgelopen zondag ook al een optreden op Pinkpop worden afgezegd.